Drie uur. Watermoogmoed met het NWS Journaal. De helft van de Nederlandse kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen... tussen 1945 en 2010 wist van seksueel misbruik binnen de kerk... maar greep niet in. Vier van de 39 maakten zich zelf schuldig aan misbruik. De cijfers komen uit een onderzoek van NRC. Geestelijken van wie het misbruik uitkwam... werden door de kerkleiding overgeplaatst. Daarna gingen ze vaak weer in de fout. De Nederlandse Bisschoppenconferentie zegt in een reactie in de NRC ten zeerste te betreuren dat bisschoppen in het verleden hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. De twee Russen die door de Britse politie verdacht worden van het vergiftigen van oudspion Skripal en zijn dochter hebben wel degelijk banden met de Russische geheime dienst, melden onderzoeksjournalisten van Bellingcat en de nieuwsite The Insider Russia. Rusland zegt dat de twee gewone burgers zijn... maar volgens Bellingcat staat in hun paspoortgegevens... de aantekening uiterst geheim. Zo'n aantekening zou gereserveerd zijn voor leden van de geheime dienst... en de top van de Russische overheid. De Tweede Kamer krijgt in vertrouwen de namen en locaties van groepen uit Syrië die Nederlandse steun hebben gekregen, heeft minister Blok laten weten. Eerder deze week berichten Nieuwsuur en Trouw dat Nederlandse hulp bij extremistische strijdgroepen terecht is gekomen. Volgens minister Blok zijn in totaal 22 groepen gesteund... maar stond geen van die groepen op een internationale terroristenlijst. Op Aruba heeft de moeder van twee mishandelde en vermoorde jongetjes... drie jaar cel gekregen, een jaar minder dan werd geëist. De kinderen werden zwaar mishandeld en uiteindelijk gedood door hun stiefvader. Maar hun moeder hield de mishandelingen stil. Eerder legde de rechter de stiefvader van de kinderen 14 jaar cel en tbs op. Het weer nog, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vannacht... met in het noorden kans op een bui. Minima liggen rond de 12 graden. Overdag ook kans op een bui, ook wat zon... en dan wordt het ongeveer 18 graden.